Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer praat weer eens over stikstof. Het is al debat nummer zoveel over dat onderwerp. En vanochtend gaat het vooral over het geld dat nodig is om boeren uit te kopen of te helpen verduurzamen. Het kabinet wil een fonds van 24 miljard, maar meerdere partijen zetten daar vraagtekens bij. het stikstoffonds is eh, niet doelgericht genoeg eh, en daarmee wordt het, kan het ook een blanco cheque worden. En daar zijn we niet mee akkoord. We gaan ontzettend veel geld besteden aan het uitkopen van boeren. En als je dat aan innovaties zou uh, besteden, dat is gewoon vele malen goedkoper. Nou, je hoorde GroenLinks en BBB. De ene wil de kabinetsplannen alleen maar steunen als ze strenger worden en de ander wil juist versoepelen. Het kabinet kan dus eigenlijk kiezen welke kant ze op willen. Over 2,5 maand zijn de gokreclames in bushokjes en op radio en tv officieel verleden tijd. Minister Weerwind wilde zo'n verbod eigenlijk al vanaf begin dit jaar, maar die deadline haalde die niet. De nieuwe regel is bedoeld om kwetsbare jongeren te beschermen tegen de risico's van online gokken er is een parkeergarage ingestort midden in New York. Daarbij is één iemand omgekomen, vijf mensen raakten gewond. Het gebouw was zo instabiel dat brandweermensen niet naar binnen konden... maar er is wel gezocht met drones en robothonden. Er is niemand meer binnen. En de NS rijdt deze ochtend voor het eerst met een nieuw type trein. De Intercity Nieuwe Generatie is de opvolger van de Vira... en werd de afgelopen maanden al getest. Van Amsterdam Centraal gaat hij nu over de hoge snelheidslijn naar Rotterdam. Deze treinfanaten zijn midden in de nacht opgestaan om de eerste rit mee te kunnen maken. Hij rijdt heel erg soepel, vind ik. En ook mooi met die licht en alles. Nou, ik heb heel veel treinen in mijn leven gedaan. In Duitsland, Frankrijk, België. En dit is wel een van de soepelste die ik heb gedaan. Wat echt hoort bij een eh, nieuwe trein. Nou, ik vind het echt een geslaagde trein. Eerlijk waar. De Wesp, zoals de trein ook wel wordt genoemd, kan maximaal 200 km per uur. En het weer nog veel opklaringen en blauw. Een behoorlijk zonnige dag dus. Al kunnen er vanmiddag ook wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is druk naar de Keukenhof op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Tussen de afrit Abbenes en Hillegom heb je nu een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 De songs staan in de Evergreen Top 1000, waaruit ik de laatste weken al veelvuldig put. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, Isn't that nice? I mean, really, when you really sit myself slipping more and more ways.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 My, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when? how we used to sing.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 Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op in hoor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malle babbe kom, malle babbe kom hier. Lekker stuk male meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is blond. Een zoen op je mond, malle babbe. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Ik heb het vaak gezien wanneer zo'n stuk verdriet voldaan naar buiten kwam en jou daarachter liet. En dan bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malen kom hier. Lekker stuk malen meid, lekker bier van plezier. Malle is rond, malle is blond. Een zoen op je mond, malle pap bij je plank. Met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. Een zwart lakenspak komt ze zonde gelijk. Bang voor de duivel en bang voor zijn wijn. En zuinig een cent in het zakje doen. Zo koopt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan zoals het hoort. Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan. Wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor het blond schuimend bier. Malle babbe, kom, malle kom hier. Lekker stuk, malen meid, lekker dier van plezier. Malle is rond, malle babbe is blond. Een zoen op je Triple play. Triple play. Triple play. nooit vergeten worden. En Frida Boccara, Ademo in het Italiaans deze keer... en Michel Fugain zijn waardige vertegenwoordigers van dit genre. waar de nostalgie van afdruipt. Ecco il primo tuo ballo c'eri Sotto gli occhi del babbo e la mamma Stai attenta perché quei ragazzi Non ti sanno corteggiare come me Rispettiamo le buone maniere Mi presento educato da papà Gli prometto se vuoi che saprò comportarmi da cavaliere. Et vous permettez, monsieur, parlo un po' con vostra figlia. La sua bocca vermiglia, i ragazzi meraviglia. Et vous permettez io lo so che al primo ballo anche voi vi innamoraste di una bimba a prima vista. Noi balliamo educati e compiti, ci sorvelli a papà ma non sa che balliamo di cuore al pensiero che domani vous permettez, monsieur, ballo un po' con vostra figlia, la sua bocca vermiglia, i ragazzi meraviglia. Vous permettez, monsieur, io lo so che al primo ballo anche voi vi innamorate di una bimba a prima vista. Ma che voglia di darti un bacione e di stringerti a me, ma papà. Fermo lì se ne sta, ma perché non fa un ballo anche lui con la mamma? Vous permettez, monsieur, allons pour votre fille. Mm? la sua bocca vermiglia i ragazzi meraviglia vous permettez monsieur io lo so che al primo ballo anche voi vi innamoraste di una bimba a prima vista di una bimba a prima vista di una bimba prima vista.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 Sterren van toen. Triple Play met Golden Oldies van Roy Orbison, Ike Tina Turner en Elvis Presley. We mogen ze nooit vergeten. There once was an Indian brave by the name of Yellow Hand. He fell in love with a maiden known as White Sand. They vowed the love would last forevermore. came the day that they had waited for. Yellow hand brought her a golden feather. White sand said a prayer for good weather. wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two you seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Made in Holland. John en Nienke maken al jaren muziek. Vanuit die liefhebberij groeide de behoefte naar een eigen studio. En die hebben ze in Bovensmulde, waar country, roots en folk centraal staan. Het is gewoon een ouderwetse gezellige analoge Nashville-achtige studio. When the Needle Hit the Vinyl is er ook opgenomen. uitgeklede muziek staat ook het verhaal centraal op de nieuwe cd. Het wordt meer storytelling, zegt John. Het gaat zo langzamerhand ook steeds meer om de inhoud, zoals blijkt uit songs als You've Got Mail en Just a Minute. a tiger by the tail. You've got mail, you've got mail. All that pretty old beauty is sold as a fairy you you've got mail. But when you look real close, you've got a tiger by the tail. Could I find a soulmate? has a profile on the internet. I thought that I had found the one You've got a tiger by the tail. We read all the information and invested all our savings online. Oh yeah, we were pretty sure that it looked fine. Oh yeah, babe, it looked fine. Ten cents extra on the dollar. Oh honey, you could wear that pretty white color. But right there before our eyes, we saw 10,000 bucks just vaporized. that everybody always so fine. you become a royal, wear yourself a crown. Just waiting for approval, miss. Check your inbox, just tell me now. Who really is the clown? You've got mail, you've got mail, you've got mail. Made in Holland. me crazy, yes they do I take a step back and breathe, let go of things and take my time It takes a while, but I'll be fine A thousand photos in one burst, a dinner in two minutes Have you ever seen a flower grow that fast? If you did, it would change you, it would slow you down, it would Blue things take time and that is magic too to the moon Oh, yesterday is just too soon I'm sorry that I steal your precious time But it's impossible to wait It always feels that I'm late I just inhale and I'll be fine A thousand photos in one burst A dinner in two minutes Have you ever seen a flower grow that fast? If you did, it would change you It would slow you down, it would things take time and that is magic grow so patiently and take it step by step. The colored field of flowers will open up to you. A thousand photos in one burst, a dinner in two minutes. Have you ever seen that flowers grow so fast? As the flower, take your time, it will change you right this minute. Cause you don't grow by running fast.